7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Prostituees blijven ondanks de coronamaatregelen gewoon doorwerken... melden hulpverleners aan Nieuwsuur. Ze bieden hun diensten aan vanuit huis. Dat blijkt ook uit advertenties op erotische websites. Ruim twee weken geleden werd besloten dat seksclubs dicht moesten. Vorige week werd het uitvoeren van alle contactberoepen verboden. Er zijn sociale regelingen en noodfondsen van de overheid... maar niet alle sekswerkers hebben daar recht op. President Trump gaat overleggen met de gouverneur van Florida... over het cruiseschip Zaandam, waar coronabesmettingen zijn vastgesteld. Vier passagiers zijn al aan het virus overleden. Het schip koest nu naar Fort Lauderdale, maar mag daar niet afmeren van de autoriteiten. De gouverneur van Florida zegt dat de zorg in zijn staat al is overbelast met 7000 besmettingen. Aan boord van de Zaandam zijn nog zo'n 1000 mensen. Medisch deskundigen in Nederland zijn blij met de aangekondigde uitbreiding van het aantal coronatests. Minister De Jonge zei tijdens de persconferentie gisteravond dat het aantal dagelijkse tests wordt verviervoudigd tot binnenkort 17.500 per dag. De Jonge maakt ook bekend dat zondag de toegezegde 2400 IC-bedden er ook zijn. In totaal liggen er nu ruim 1150 coronapatiënten op de intensive care. Volgens de Italiaanse premier Conte is er geen sprake van boede richting Nederland vanuit zijn land. In de Telegraaf zegt hij dat de vriendschap met het Nederlandse volk intact blijft. Wel is er volgens Conte veel onbegrip in Italië voor de houding van Nederland. Gisteren ageerden twaalf prominente Italiaanse politici tegen het Nederlandse kabinet... omdat dat huiverig is om een Europees noodfonds aan te spreken... voor de bestrijding van de coronacrisis. Het weer. Landinwaarts vriest het op veel plaatsen nog... maar in het noorden zorgen wolkenvelden voor minder lage temperaturen. Later bereidt de bewolking zich verder uit... maar in het zuidoosten schijnt nog lang de zon.